Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Leden van het congres in de Verenigde Staten zijn boedend... dat slechts een deel van de Epstein-files is vrijgegeven. Het ministerie van Justitie maakt sinds vrijdag stapsgewijs documenten openbaar... van de veroordeelde zedendelinquent. In totaal zijn tot nu toe duizenden bestanden gepubliceerd... en dat is een fractie van de vele honderdduizenden documenten over de zedendelinquent. In de wet staat dat geen enkel document mag worden achtergehouden... Ruim 800 migranten zijn gisteren de zee tussen Frankrijk en Engeland overgestoken. Nooit eerder waren het er zoveel op 1 decemberdag. Ook afgelopen nacht vertrokken mensen op boten richting Engeland. Vaak in kleine geïmproviseerde bootjes. Waarschijnlijk wilden veel reizigers al eerder vertrekken, maar kon dat niet door het slechte weer. Dit jaar staken in totaal ruim 41.000 migranten het kanaal over. Volgens Franse media zijn tijdens overtochten op zee zeker 29 mensen omgekomen. Amerika heeft voor de kust van Venezuela opnieuw een schip onderschept, melden meerdere persbureaus. Het is de derde keer in elf dagen tijd dat de VS een schip in beslag neemt. De eerste twee waren volgens de VS betrokken bij illegale transporten van een drugsnetwerk. Waarom dit derde schip in beslag is genomen is niet duidelijk. Volgens persbureau Bloomberg stond het op een Amerikaanse sanctielijst. Bij een tuincentrum in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Een glazen deur raakte daarbij beschadigd... en voor de ingang lagen briefjes met daarop de tekst tijd om te betalen. De eigenaar van het tuincentrum zegt tegen Omroep West niet te weten wat daarmee wordt bedoeld... Eerder vandaag werd bekend dat het aantal explosies in Nederland nog steeds onverminderd hoog is.